Wat een prachtig nummer om de show mee te beginnen op deze zondagmorgen. De Young Rascals in Grooving. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren weer geweldig vertroetelen met echt mooie muziek hoor. Dus blijf lekker luisteren. En ik heb ook twee interessante onderwerpen in de show die we gaan bespreken. Dus blijf lekker luisteren en geniet dus van die mooie muziek. tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Matt Bianco. More Than I Can Bear. Blijf bij me dus en geniet. pain van de allermooiste kerstplaten. Daar ben je vast wel met me eens. Velavsky en Christmas was a friend of mine. Jawel. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Matt Bianco. More than I can bear. Heerlijk. Zo bij de koffie met eh, mini-spritsjes. Jawel hoor. <laughs> er wordt weer op onze lijn gedacht. Eh, eh, gelet, niet gedacht. Aan onze lijn gedacht en op onze lijn gelet. Nou ja, dat dus. Ehm, straks gaan we praten met eh, Piet Mout. Hij is eh, onderwijzer, docent biologie en rector. En hij gaat praten over oefenterreinen die Defensie wil plaatsen in natuurgebieden. Is dat wel zo'n goed plan? Nou ja, eh, het zou misschien in Zeeuws-Vlaanderen wel kunnen meevallen. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. Dus vandaar dat we daar straks naar gaan luisteren. Over ongeveer een kwartier hier in de show bij ZVL. the time to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down? Forgetting all of your day. Is there a time for cool and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time? find the right dress to wear. Yes, he comes. Ooh, it's done around. Yes, he comes to take a crown. Is there a time to unfold cover? time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names? You find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wander through my playing cards. Sixteen vessel virgin. mooiste popsongs ooit. Staat die trouwens in de duizenden lijstjes, want er eh, gaan er nu een hele hoop rond. De Evergreen Top 1000, de top 2000, top 4000, de top 2500, de top 3000. En ach, mijn hemel, zou die erin staan? Ik heb geen idee. Mooi nummer. A Wider the Shade of Pale je. En verder u en Luciano Pavarotti. Samen met de Passengers in Miss Sarajevo. Wat een prachtig nummer uit 1995. Over een paar minuten gaan we praten met Piet Mout. Hij... Eh, is van natuurmonumenten. En Defensie zoekt, zegt hij, naar nieuwe locaties voor uitbreiding van haar oefenterreinen. Maar ook in Natura 2000 gebieden. Hij vindt het zorgelijk. En waarom hoor je zo meteen hier bij ZVL. słodko wil terug naar de kust, natuurlijk. Ja, hebben we mazzel hier in zeeland vlaanderen Want het is een en al kust. Als we de Westerschelde natuurlijk meerekenen. Je een eh, mooie klassieker van Mickey eh, McNeil. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tera Cox. Defensie heeft plannen voor oefenterreinen in de natuur. En daarover zijn zorgen. Piet Mouts is hier om daarover te praten. Welkom Piet. Goedendag. Want Piet weet alles over de natuur. Want vanuit welke rol eh, maak jij je zorgen? Nou, ik doe al een jaar of veertig zeer actief aan natuurbescherming. En houd mij dus bezig met alles wat maar slecht is voor natuur. Eh, en dat zijn tegenwoordig helaas heel erg veel verschillende zaken. In Nederland nou ja, is een landje wat maar elke vierkante meter een bestemming heeft. Zodra je iets wil veranderen, dan nou ja, geeft dat een probleem. Bovendien hebben we de natuur opgesloten in reservaten. Dus ja, zodra je praat over we willen meer natuur, en dat is heel erg hard nodig, dan moet je dus ergens anders een functie weghalen om dat mogelijk te maken. Eh, daar zijn andere partijen natuurlijk niet zo blij mee. Want ja, die, de landbouw heeft de helft van de, het grondgebied in Nederland in zijn bezit. En we willen allemaal eten. Dus landbouw moeten zijn. We willen allemaal ergens wonen, dus steden en dorpen, ja, daar kan je niks van afhalen. En zo geldt het eigenlijk voor alle onderdelen. Maar wat zijn nou precies de plannen van Defensie waarover jij je zorgen maakt? Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk onze Defensie jarenlang verwaarloosd. Eh, we dachten, de wereld is eh, op de goede weg. Vijanden hebben we niet echt meer. Dus waarom zouden we nog het leger eh, zoveel geld geven en zoveel oefenmogelijkheden geven. Nou, die situatie is de laatste tijd ingrijpend veranderd. We zien nu dat er een oorlog is in Oekraïne, in het Midden-Oosten en op allerlei andere plekken in de wereld. Dus de ideeën die mensen hebben over hoe we om moeten gaan met het leger, die zijn wel heel ingrijpend aan het veranderen. Eh, en een van de gevolgen van die veranderde inzichten is dat er met defensie ook op zoek is naar nieuwe manieren om eh, te gaan oefenen. Nou deed Defensie dat eigenlijk altijd traditioneel in oude natuurgebieden. Alle oefenterreinen van het leger, nou ja, die zitten vaak op heideterreinen, in bosgebieden. En wat blijkt, dat draagt ook nog eens heel erg bij aan de natuurlijke rijkdom in, die gebieden. Je mocht daar namelijk niks, alleen het leger kon daar komen. En daar heeft de natuur zijn kans gegrepen. Maar goed, nu zitten we in een overvol landje en zoekt Defensie naar nieuwe gebieden om te gaan oefenen. En tot mijn stomme verbazing kijken ze dan vooral naar natuurgebieden. En daar begrijp ik eerlijk gezegd helemaal niks van. Wat zou jouw alternatief zijn? Nou, dat zal ik uitleggen. Ehm, als ik kijk naar wat er gebeurt in de Oekraïne, ja, dan draait oorlog voeren altijd om het veroveren van dorpen en steden om het eh, veroveren van haven- en industriegebieden, energiecentrales, infrastructuur. En als ze het niet kunnen veroveren, dan proberen ze het plat te bombarderen en te vernietigen, zodat je er niet meer kan wonen of werken. Daar vindt de oorlog plaats. Ik heb nog nooit in de krant een stukje gelezen dat de Russen heel blij zijn dat zij een natuurgebied in de Oekraïne hebben weten te veroveren. En mijn stelling is, ja? als je dus wil voorbereiden op een oorlog van deze tijd, dan moet je dat in een realistische omgeving doen. Dus dan moet je je gaan oefenen in haven- en industriegebieden. Op de Maasvlakte en de Europort, Boslek. Je moet in en rondom steden gaan oefenen. Je moet landbouwgebieden verdedigen. Want nou, ook daar vindt een heel groot deel van het slagveld plaats. Piet, maar hoe moet het nu verder? Want aan de ene kant heb je natuurmonument, aan de andere kant eh, de plannen voor het leger. Eh, hoe moeten we verder gaan? Nou, één, Kijk ook naar andere mogelijkheden, dus naar landbouwgebieden, maar wel degelijk ook naar haven- industriegebieden, infrastructuur, hoe je die moet verdedigen. Maar waarom moet een mini-legertje, wat Nederland erop nahoudt, alles in Nederland oefenen? Er zijn uitstekende militaire oefenterreinen in het buitenland. Eh, en daar gebruik, die gebruiken we ook hoor. Eh, en ja, er zijn mogelijkheden genoeg als je maar daarover nadenkt. Tot slot, eh, is iedereen in ons land zich bewust van de natuurverslechtering eh, en van de schade die dat oefenen zou kunnen betekenen voor de natuur? Nou, er zijn heel veel mensen eh, zich terdege bewust dat het wereldwijd helemaal verkeerd gaat met natuur. We kunnen niet zonder. de klimaatcrisis en de natuurcrisis zijn misschien wel de twee grootste existentiële problemen die er op deze wereldbol spelen. En daar zal iedereen zijn steentje aan bij moeten dragen. Dankjewel. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. wachten. In mijn eentje voor het raam, glas gevuld, lichtjes aan. Maar ik zweef in gedachten en ik denk. jij bij me bent, wat dan pas kan denk aan jou, doe je door de kou onderweg naar hier bent. Het ligt vol cadeaus onder de boom, maar ik heb maar één les, dat jij bij me bent. Wat dan pas kan to understand the reason why we carry on this way. We'll all geweldige muziek van de Carpenters. Och, daar word je zo zen van. Och, ongelooflijk. Je moet me bijna wakker schudden, zou ik bijna zeggen. Op deze zondagmorgen bij ZVL. Het de graad of 9 vandaag. Dus niet echt een uh, winterse temperatuur. Dus sleeën en schaatsen zit er ook deze maand niet in. Als ik eh, zo even kijk naar de weersverwachtingen van de komende tijd. Dus het is even niet anders. Oh ja, wat hoorde je ervoor? Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jaap Reesema zijn kersthit. Maar één wens met kerstmis. En dan gaat het natuurlijk over de liefde hier bij ZVL. Uh, eh, het schiet lekker op in de show. En we hebben nog meer kerstmuziek natuurlijk voor je. Want we zijn natuurlijk in de stemming aan het komen voor die twee mooie dagen.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 No, that I know Wat pillen doen? Op Ibiza, dat hoorde je hier bij eh, Mike Posner in de show I Took a Pill in Ibiza. En de Eagles hoorde je voor met eh, Please Come Home for Christmas. Natuurlijk hier bij ZVL. Heb je onze website trouwens al bezocht? Interessant joh. Staat het laatste nieuws op. Uh, eh, www.omroepzvl.nl En eh, er staat ook nog een linkje op naar het verzoekplatenprogramma. Wat straks na 12 uur gaat beginnen. Daarover vertel ik je straks in het volgende uur meer hoor. Dus als je daar iets meer over wilt weten. Dan kun je beter blijven luisteren. Want dan komt het er allemaal aan. En intussen hebben we natuurlijk nog muziek. Mooie muziek. En straks heb nieuws alweer over een minuut of tien. Hier is muziek van Ace, een prachtige klassieker. Hou lang. Goedemorgen. you've been Sommige mensen worden heel droevig van dit lied. Maar eigenlijk is het natuurlijk een prachtig liefdeslied van Sunita Connor. Nothing Compares to You. Van heel lang geleden, 1990 alweer. Tja, zo lang. Oei, wat gaat de tijd snel, hè? Eh, verder hoorde je Ace en How Long. Zometeen in het tweede uur. Zometeen eerst even wat eh, mededelingen en daarna het nieuws. En ik ben weer snel bij je terug met heel veel lekkere muziek. We gaan in het tweede eh, uur iets meer tempo maken. Dus eh, ja, we gaan ervan uit dat je iets meer wakker bent op deze zondagmorgen. Dus dan komt dat helemaal goed, zo vlak voor de kerst. Dus, en misschien zit er muziek tussen waarvan je denkt, oeh, dat is lang geleden. Leuk dat ik dat weer hoor. En we hebben een reportage van Jeroen van Gent. Want die doet ook weer zijn best met zijn blauwe microfoon. Dat hoor je zo meteen. Dus na 11 uur, dus zo meteen dus. Tot zo!